Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië denkt niet dat de controles snel zullen worden hervat. Hij heeft de VN-veiligheidsraad geïnformeerd over de situatie en benadrukte dat de waarnemers vaak doelwit waren van aanvallen. Zaterdag werd de missie opgeschort. De 300 VN-waarnemers blijven voorlopig wel in Syrië, maar ze gaan pas weer op pad als president Assad en de oppositie zich houden aan het vredesplan van VN-gezant Annan. Op de G20-top in Mexico hebben wereldleiders ook over de situatie in Syrië gesproken. De Russische president Poetin zei dat Syriërs zelf moeten bepalen over het lot van president Assad. De Britse premier Cameron had vlak daarvoor juist gezegd dat Poetin nu ook vindt dat Assad moet opstappen. Er zijn tegenstrijdige berichten over de gezondheidstoestand van de Egyptische ex-president Mubarak. Staatspersbureau MENA meldde afgelopen avond dat de 84-jarige Mubarak klinisch dood is, nadat hij opnieuw een beroerte had gehad. Andere tv-zenders berichten dat hij buiten bewustzijn is en aan de beademing ligt. Hoge legerfunctionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat klinisch dood niet de juiste beschrijving is. Begin deze maand werd Mubarak veroordeeld tot levenslang... voor het neerslaan van de opstand begin vorig jaar. Een tweedaagse top over het nucleaire programma van Iran heeft niets opgeleverd. In Moskou spraken vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap met onderhandelaars uit Iran. EU-buitenlandcoördinator Ashton leidde de gesprekken en zei na afloop dat er nog altijd grote verschillen zijn. Begin juli wordt verder gespraat. De Franse minister van Buitenlandse Zaken wil dat de sancties tegen Iran worden aangescherpt als het land zich niet houdt aan internationale afspraken.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 Dit uur onder andere Hit Me TV, Lieve Bertha en de TV-tunes medley van Rudy Mackay. Maar we beginnen met Ralf de Jong, Yes, sir. Are you ready, son? Yeah. Well, my papa was a working man. He never wanted children, but it happened to him. Well, my papa was a working man. Didn't want no children, but it happened to him. Are you ready, Lord? Are you ready for me? Well, my mama was a loving Christian. She made me an all-time blues man. Well, my mama was alive and Christian. She wanted children. She, my daddy, made me an all-time blues man. Are you ready? Mm-hmm. Yeah. Are you ready for? Are you ready? Mm-hmm. Are you ready for me? Are you ready? Are you ready for the licks of me? Got so much talent, but I'm lazy, lazy until I started playing words. But I love to do your dishes too, Mom. I'm your loving man. I love you everywhere I go. But I can't, cannot deny the feelings that I have. for you are, baby. Are you ready for me? Yeah. Mm. Yeah. Wow, wow. Well, my papa was a loving man. Just couldn't show it always in words now my dad will love me. Yeah, ain't I ready? Ain't I ready I, to sing the blues, to be the blues, to sing the blues? Am I ready? Am I ready to sing the blues? on is working, working, working fields of mine to be the blues. een van de eerste artiesten eh, waarvan we aan het begin van het seizoen eigenlijk al wisten dat hij bij ons in de studio zou zijn, was Ralf de Jong. En eh, toen ik vanmiddag even rond eh, belde en vroeg op de redactie wie nou wat was bijgebleven, was collega Ingeloes Stol van het programma Nu Al Wakker. Eigenlijk degene die als eerste riep, ja, Ralf de Jong. goede goedenacht. Ja, goedenacht. Wat is je zo bijgebleven aan Ralf de Jong? Ja, Ralf de Jong is echt een ontzettende bluesheld. Het is echt zo iemand die je nooit meer vergeet als je hem ooit hebt ontmoet of ooit hebt horen spelen. Hij komt daar aan in zijn sloffie en met zijn klompen aan, met lange blonde haren. Je denkt eerst, wat is dit voor schooier? En dan hoor je hem spelen en dan denk je, wat is dit een baas? Wat een bluesheld is deze man. Hmm. En eh, zo is de eigenlijk ook precies zoals hij eruit ziet. komt uit waar hij zin in heeft. <laughs> En dat vind ik heel mooi. Ik, eh, ik weet nog eh, heel erg goed dat hij eh, hij werd een keer, ehm, de nieuwe Harry Musquet wordt hij genoemd. En hij heeft Harry Musquet de, eh, van QB en de Blizzards, de man die net overleden is. Die kende die ook goed. En eh, hij had een nummer geschreven vlak na het overlijden van Harry Musquet. En dat nummer heette Harry. Maar hij wist niet zeker of het over Harry Muskee ging. Dat vond ik zo... dacht ik, ja, dan ben je wel echt een bluesartiest. Als je <laughs> zo, zo dieper over nadenkt, weet je wel. Ja, zijn nummers kunnen eigenlijk alles tekenen en over iedereen gaan. Dat is het allermooiste. Ik kan je je ook nog herinneren hoe hij daar eh, eh, in de hoek van onze studio eh, op zijn stoel zat... terwijl hij zijn nummer speelde? Nou, ik weet nog wel dat we vlak voordat de opname begon... Uh, hij had natuurlijk klompen aan en dat wilden we horen... maar er ligt vloerbedekking op de grond. Dat we nog een tafel op de kop hebben gezet... <laughs> zodat de klompen ook hoorbaar waren in de opname. Dus dat vind ik dan wel weer een grappig eh, detail. En eh, ja, hij zat er zo relaxed bij. Van Ralf, je moet nu op over een minuut. Oh ja, prima hoor, ik ga even plassen nog. <laughs> het, is echt, het gaat zo losjes bij die man. Het is zo heerlijk om naar hem te luisteren. En echt zo met, als, als je een artiest met zo'n instelling hebt, ja, dan, dan moet hij wel ver komen. we, mochten ook bij een van zijn nummers eh, het afrondgebaar dat wij in de radio gebruiken, dan maken we een klein rondje, dat er iets gestopt moet worden, mochten we bij hem gebruiken, omdat we niet langer de tijd hadden dan vier minuten voor zijn nummer. En hij wist zelf eigenlijk niet hoe lang zijn nummer duurde ja, dat, is ook echt typisch zoiets inderdaad. Zijn... Prachtig dat hij nog even een solo achteraan gooit bijvoorbeeld. Er zijn duizend mooie anekdotes over deze man eh, te vertellen. Ik heb hem ook nog een keer op zien treden. Daarna eh, op Eurosonic Noorderslag was het. En je zag mensen eerst kijken dat niemand hem kende. Maar het was zo ongelooflijk goed. Dus eh, wederom een, iemand die ontzettend goede artiest die we ons in de studio hebben gehad. En we hebben er allemaal mooie herinneringen aan. Ingeloe, dankjewel. Graag gedaan. En dat nummer waarvan uh, Ralf de Jong dus eigenlijk ook niet wist of het nou over Harry ging. Ja, waar het nou precies voor was, dat hoort u nu op Radio 1. Ralf de Jong en Harry. That night, was sitting on the roof, and he heard the moon walking on my head. The sea was shining in a burning light unknown to me. I never held a close watch to myself. And down in the water, I, I said. in the water. There was no hope for me. I could lose my tears. And down in the water. body loaded. His body loaded. And there was a man about to lose his body. And down in the water. And down in the drain. He said, There is no other light here than a man with no hands. Shook up in the middle of the night, night, with the mercy burning on his side. And the light is shining on, on me, on, on me. The light is shining on me on me. And down in the water, he said. He said his mind was Pick up your clothes, go back home, boy. Leave your body lying on the floor, down in the water, down in the drain. said, There is no other light here than a man without hands. And the mercy's shining on him. And the mercy shining on him. And the mercy shining on him. Day after day day. De nog steeds wakker muzieknacht. So you finally remember digits of my phone 23 and somewhat weeks after I had gone I've grown fond of calling ever since about who you've seen, what you wait and all your happenings. Cause I know I'm not coming home today, though my fingers bleed. I'm not, not coming home today. Not tomorrow, probably indeed. Hey, hey. Mm -hmm. Hey, hey. Mm -hmm. Cause I try to fetch the world, the colors in between, the pretty girls, awful blokes, and all strokes of blue and green that I've ever seen. I write them all together into a tiny song, and those who've never been around still can sing along. Cause I know I'm not coming home today, though my fingers bleed. I'm not, not coming home today. Not tomorrow, probably indeed. But I'm just sorry I never told. No, I never told you how some was good, but most was gold. Most was gold, most was gold. Cause I know I'm not coming home today, though my fingers bleed. I'm not not coming home today, not tomorrow, probably indeed. Hey, hey, mm -hmm. hey, hey. zoals hij dat live bij ons in de studio, eh, studio deed. Rudy Makai, Not Coming Home, hoorde u hier op Radio 1. En daarvoor Ralf de Jong met Harry. U hoort het goed, veel muziek vannacht op eh, Radio 1. Normaal hebben we hier altijd het programma zitten nog steeds wakker. En dan hebben we altijd een muzikale gast of band die dan eh, vier nummers komt spelen. En dat alles van het afgelopen seizoen hebben we gebundeld in één hele nacht. Met de beste muziek. En let wel, het is allemaal live vannacht. En eh, ehm, allemaal herhalingen van wat ze live bij ons in de studio gedaan hebben. Het wordt fantastisch. Zometeen nog Hit Me TV en Aafke Romein. Maar eerst meer over Rudy Makai. Want eh, Rudy Makai, die ehm, kennen we nou, van een tijdje terug. Was hij presentator op Radio 1 voor Link. En eh, nou, we hebben hem zojuist gehoord met zijn eigen muziek. Maar hij doet eigenlijk nog, heeft hij een klein speciaal project. De Mirakelse TV Tunes coverband. Ik struikel altijd een beetje over de naam. Het, miraculeus, mirakel, nou, al dat soort dingen. Maar de Mirakelse TV Tunes coverband. En toen hij hier bij ons in de studio was om zijn eigen nummers te spelen... konden we het natuurlijk niet laten om hem ook even te vragen... een klein stukje van de TV Tunes te spelen. Want zij zijn vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven, als het kan, als het lukt, als het mag. Soms is er wel oneenigheid, het duurt gewoon maar even. Ondanks alles zijn zij vrienden voor Pieter Post Pieter Post met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen. Briefjes, pakjes brengt hij in het rond. En ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn vrienden zwaaien naar hem en lachen brengt hij jou ook wat, hoor je klop. De post! Haal op het doek voor Barba Papa. Kom op bezoek bij de familie Barba Papa. Kom op bezoek bij Barba Papa kunnen wat ze willen worden. Dun, dik of rond, kort, vierkant, lang. Bij Barba Bahia, Dommel heeft een hart van goud. volgens hoorde u Rudy Makai met Vrienden voor het Leven... Pieter Post en Barba Papa. En eigenlijk als laatste kon je het niet laten om nog nou ja, twee woorden uit Dommel eh, te zingen, maar hij miste zijn band. Dus helemaal kon hij het niet spelen. Dat doet Rudy dus. Eh, TV-tunes spelen, maar ook vooral heel erg mooie muziek.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 Cause she's got tricks up the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, as long as she wants to have it. Baby, you're a perfect 10. Can we get down? Let me get in so I can win. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it up, cause grandma's hands clapped in church on Sunday mornings. Grandma's hands, they played the tambourine so well. Grandma's hands, they used to issue out a warning. Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes are in the grass. I like the way you work it. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it. I like to bag it up and say, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, that girl looks good. hey yo, hey yo, hey yo, that girl looks good. niet alleen Rudy Makai speelde met No die een cover bij ons in de studio... maar ook Aafke Romein durfde het aan om bij ons een nou, vrij opvallende en gedurfde cover te spelen. mijn duurste kleren aan, al ga ik huilen naar de club. Ik geef geen ene moer meer om die arrogante trut. Waarom doe je zo? Met je praatjes en je handels, waarom ben je zo? Je vriendinnen vieze bangers en mama zei... Er zullen altijd sletten zijn voor haar tien anderen. Dertien in een dozijn. Stiekem wil je er misschien wel terug. mooie schoen met prang, al is het huilen naar de club. Ik geef na half tweeën, regen komt met bakken naar beneden. huilen op de gang. En iedereen ziet me doen alsof de neuzen bloeden. Iedereen weet, als het goed met me gaat zit ik thuis. Want thuis heb ik geen kook, geen hoeren, geen sletten, geen hoos. Geen vodka sparoot, geen MDMA ook. Ik huil als een bitch, ik voel me alleen, de wereld ze is zo gemeen en iedereen is tegen mij en iedereen, ze vergeten mij maar rustig maar. Ik ga niet boos worden. Ik wil alleen maar getroost worden. Ik zeg rustig maar. U hoorde Aafko Romein een cover van De Jeugd van Tegenwoordig doen. Huilend naar de club. En het mooiste is eigenlijk... we houden zo als een artiest eh, bij ons s'avonds langskomt. Overdag bellen we ze even op, houden we een kort gesprekje... dat we een beetje weten waar we over gaan praten. En Afke die had er ontzettend veel zin in... maar eh, wilde iets geks doen en heeft daarvoor toch even onze toestemming gevraagd... en vroeg aan onze redacteur... mag ik alsjeblieft de cover van De Jeugd van Tegenwoordig spelen? Waarop hij zei... Natuurlijk, waarom niet? Het is fantastisch. als je het aan mij vraagt, zijn koffers alleen goed en leuk... als je het totaal anders doet dan het origineel. En zij heeft echt helemaal de eigen invulling gegeven aan... Ja, wat normaal een heel raar nummer is van een rapformatie. En zij heeft een hele mooie... en nou Ingetogen pianoversie. En we zitten nu dus in dezelfde studio met dezelfde piano. En ik zie er toch eigenlijk ook alweer zitten. Voor de rest had ze goede recensies gekregen. Stond zelfs in The Guardian als een soort talent over the world. Ze gaan de hele wereld langs in The Guardian. Ze hebben een lijstje van 25 eh, eh, artiesten in nou ja, verschillende landen over de hele wereld. En in april eh, stond onze eigen Afke Romein daartussen. Ja, omdat ze zulke ongelooflijke mooie muziek maakt... doet ze met een soort alter ego. Ze heeft een heel cd geschreven met de naam Stella. En alle nummers heten eigenlijk Stella... met dan een cijfertje achter om het te ordenen. Heel raar verhaal, maar wel ongelooflijk mooie muziek. We draaien nog één nummer van Aafke Romein en wel Stella 5. als je een eh, heel jaar lang of een heel seizoen lang eh, nog steeds wakker uitzending maakt. Het is toch laat, je kan niet alles meer herinneren. Dus ook sommige muzikale artiesten die vagen dan een beetje weg in je herinnering. Maar als je het dan zo luistert om half drie s'nachts, dan denk je... Aafke Romein, het was wel echt heel erg mooi in ons studio. Ja, ze, deed dit, eh, ze heeft echt een fantastische performance neergezet hier in onze studio. Wie dat ook deden waren Koen en Rens van Lieve Bertha. Het was een heel raar verhaal, want <laughs> ze hebben het hele eerste uur niet gespeeld. Nee. De eerste keer zeiden we, kunnen jullie liedjes spelen? En toen ontbrak er een snaar op de gitaar. Ze moesten nog even gestemd worden en een nieuwe snaar erop. Ze hadden niet in de gaten dat ze zo snel al eh, moesten spelen. En daarna ging er technisch van alles fout. En toen hebben ze eigenlijk in het tweede uur alles goed gemaakt. Vier nummers gespeeld. En dit was misschien wel een leukste. Lieve Bertha, Jacqueline... Moet... Ik kan geen tosti hamkaas meer zien, want ik kom hier te vaak. Ik schiet mijn blikken naar Jacqueline, en op een dag schiet ik raak. Ik denk nog vaak aan die eerste keer, het was een broodje filet. Toen hielp je mij en ik wilde meer, dus ik bestelde een thee. Oh. Zie je dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren. Ik zie best dat je me leuk vindt hoor. S'nachts zie ik jou met een emmers op. Je tafeltje schoon. Ik krijg dat beeld niet meer uit mijn kop. Nee, dit is echt niet gewoon zie dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren, ik zie best dat je me leuk vindt hoor. Oh, Jacqueline, ik wil meer van jou dan alleen broodjes en thee. Ik wil met jou door het park lopen, eentjes voeren. Ik wil meer dan alleen bij je pinnen, ik wil bij je naar binnen. Je huis in en samen een filmpje loeren. Ik heb ondeugende schoenen aan en het pak van mijn broer. Ik heb ook mijn haar in een kuif gedaan. En dan staat me wel stoer. Oh, ik zie dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren. Ik zie best dat je me leuk vindt hoor. Een broodje bal en een bakje pleur. Jij zegt en anders nog iets. Alright. En ik als kansloze pechameur. Zeg nee, bedankt. Verder niet. Oh. One, two. Oh, ik voel dat je me nakijkt en ik twijfel en ik twijfel. Oh, ik voel dat je me nakijkt en ik twijfel maar ik loop toch door. Het is niet ongewoon dat de bandjes die bij ons in de studio langskomen meedoen aan bandwedstrijden. En dat proberen we toch altijd een beetje te volgen. En we hebben nu één zo'n bandje aan de telefoon. Het duo van Lieve Bertha. Goedenacht. Hallo, dag. Goedenacht. Want jongens, het, het gaat akelig goed met jullie in de grote prijs. Ja, dat klopt. We zitten in de halve finale, dus eh, we mogen niet klagen. Wat, wat, hoe zit die prijs in elkaar? Want er zijn er heel veel. Ja, nou, wij vinden... iedereen zegt dat ah, je moet meenemen naar de Holland of bla Maar dat vinden wij, ja, dat is allemaal een beetje te commercieel en te nep. En daar word, je, daar word je zo naar een bepaald beeld gevormd. Of ze willen, ze willen dat je iets bent. En bij de grote prijs van Nederland laat je gewoon zien wat je kunt en wie je bent. En daarop word je beoordeeld. En daarom hebben wij besloten van, ja, dat is wel echt een hele vette wedstrijd. Daar willen we aan meedoen. En zo, zin. <laughs> Heel goed. Ehm, tegen wie moeten jullie het opnemen in die halve finale die eraan zit te komen? Eh, nou, we, zitten dan eh, eh, rondes van de singer-songwriters, zeg maar. Dus je hebt drie categorieën je hebt uh, hip-hop, eh, bands en uh, singer-songwriter. En wij zitten dan in, uh, in de singer-songwriter-etappe. Ja, maar het is nog niet helemaal duidelijk wie er allemaal in de halve finale zit. Omdat wij, wij zijn al wel door, omdat wij gewoon de meeste publiekstemmen hadden. Mhm. Ehm, en heel veel andere bands horen pas in juli of ze door zijn naar de halve finale. Maar we weten wel van een andere ehm, muzikant waar we goed bevriend mee zijn, dat hij ook door is. Dat is we ja. een beetje. Dat vinden we heel jammer, want hij is ook heel goed. Hij is heel goed, ja. Wie is dat dan? Rogier België. Volgens mij is hij ook bij jullie geweest. Ja, die heeft ook zeker bij ons gespeeld. En eh, vrees je ook heel erg voor Rogier? hij is goed, hij is goed. Anders had hij niet bij ons gespeeld. Nee, precies. Eh, zijn er naast Rogier nog andere waarvan jullie denken... Oh, als die doorgaan, dan eh, hebben we minder, minder kans dan, dan normaal? Nou, we hebben nog niet zo heel veel eh, kunnen zien, omdat we natuurlijk, eh, we hebben de kwartfinale gespeeld, maar eh, er zijn een stuk of vijf of zes kwartfinales, dus we hebben niet echt kunnen rond, rondluisteren wat, wat de concurrentie is. Maar nou ja, we, we, hebben gewoon heel veel vertrouwen in, in wat we doen en <laughs> we gaan er gewoon hmm. voor. We zien wel wat we tegenkomen, zeg maar. Nou, ik ben er eigenlijk bewust niet zo veel mee bezig wat de concurrentie is, omdat ja, dat is toch, het is appel met peren vergelijken vaak. En dat, dat laat ik lekker aan de jury over, maar... Ehm, ik wil me vooral focussen op wat wij doen. Ja. En dat is naast muziek maken, hele aanstekelijke popliedjes. Jacqueline, weet ik bijvoorbeeld nog. Ja, oh wat, ben je mooi, of ze, ze is zo mooi? Ja, wat ben je mooi. Dat wat ben je mooi, ja. En een protestlied hadden we ook nog. Maar eh, daarnaast vertelden jullie de hele tijd dat jullie ook fulltime levensgenieters zijn. Lukt dat nog als je toch een beetje succes hebt met de, eh, de grote prijs en zo? Genieten jullie nog wel genoeg van het leven? Ja, nou ja, kijk, als je in de halve finale ziet, dan geniet ik des te meer. Dus, eh, Ja, maar dan worden <laughs> jullie serieuze muzikanten in plaats van muzikanten en levensgenieters. Nou, wij, wij, wij zijn, we hebben eigenlijk twee dingen die we heel graag doen. En dat is muziek maken en schrijven en, ehm, en filmpjes maken. En in die filmpjes hebben wij eh, de mogelijkheid om hele gekke dingen te doen... die andere mensen niet durven of kunnen. Gewoon, het is eigenlijk een soort... Eh, ja, wat zou ik eens willen doen? En daar proberen we dan een, eh, goed pakkend filmpje van te maken. Dit is nu een, leuk te doen. een derde filmpje eh, naast eh, Amsterdam en Utrecht is de derde en die is net online. Zwolle? Ja, Wat hebben jullie in Zwolle gedaan? nou ja, wij, wij staan een beetje onbekend als we zo lief zijn. Ja, lieve ja. Bertha, lieve liedjes, lieve filmpjes. We dachten, we gaan een keer slechte dingen doen. Ja, dus we zijn naar Zwolle gegaan en we hebben allemaal illegale dingen gedaan. Ja, en ik weet niet of het leuk is om het al te vertellen. Maar eh, we, hebben, we hebben wel doodsangsten uitgestaan en het was heel spannend. <laughs> Ik zou het niet graag weer doen, maar het is een leuk filmpje geworden en het wordt heel goed ontvangen. Ja. Op, op de site van Lieve Bertha eh, is hij volgens mij eh, duizenden malen te bekijken. Koen en ja. Rens van Lieve Bertha. En Dankjewel. Binnenkort bij een stad bij jou in de buurt. Want als het niet om een filmpje is, dan wel om de muziek. Dankjewel. Oké, bedankt Het gaat dus goed met lieve Bertha. En dat is fijn om te horen. Wij eh, vonden het ook al heel erg fijn toen ze bij ons in de studio waren. Daarom draaien we nog twee nummers. Zometeen, wat ben je mooi. Maar eerst, ongekust. zie het meisje van mijn dromen, eenzaam lopen over straat. Ze heeft de korte weg genomen, ik tel de passen die ze maakt. Ze zal lopen naar een bankje aan het water in het park. Waar ze zal staren in de verte, waar ze wacht op ene mark. Ene mark, ah, ene mark, ah. Maar ene mark die zal niet komen, hij is een lul en stinkt naar bier. Hij pakt de meisjes die nog dromen en breekt hun hart voor zijn plezier. En ze zal zitten op dat bankje, wachtend op een dode mus. Mooie tranen in haar ogen, mooie lippen ongekust, ongekust. Ah, ongekust. Ah. En ik ben heel toevallig onderweg naar het station. En de wind waait door mijn haren, zie mij lopen door de zon. Ze ziet me lopen op sandalen, dat is al een goed begin. En mijn honden ogen stralen, daarvan krijgen meisjes zin. Zoveel zin, ah, zoveel zin, ah, zoveel zin, ah, zoveel zin. hier ook, we zijn betoverd. Ik word week van haar verdriet. En dan moeten mannen troosten zonder passie, kan dat niet. En dat wat nu gaat komen, dat is wel een beetje raar. En ook wat snel zo met een vreemde. En dat in het openbaar, openbaar. Ah. Ah. openbaar. openbaar. Openbaar. en ineens is alles anders. Zoekend kijk ik om me heen. Natte plekken in mijn laken. Wat ben ik toch, wat ben ik toch alleen. gekochte kleren. Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien. Wat is het anders nu we niets meer samen delen. Wat is het beter om je vrij en blij te zien. Want je loopt nu veel sierlijker dan anders. En je barst nu weer van de energie. Je klinkt ook veel opgeluchter lijkt het. Dus uit elkaar gaan bleek de beste therapie. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten Dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd Het was een flop, het was een hele koude kermis Jij was een fake en ik een hele nare vent Je bent veel leuker en veel mooier op een afstand Zo van veraf kunnen wij prima met elkaar Als ik niet beter wist zou ik je weer beminnen maar ik weet beter en ons samen zijn is klaar. Als ik nog zo'n vrouw zou treffen, word ik homo. Of ik forceer me tot een nieuwe celibaat. Want zeg nou zelf, je was niet bepaald een engel. Ik luister voortaan naar mijn moeders wijze raad. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten. Dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feeks en ik een hele nare vent. Wat waren wij een heerlijk slechte combinatie. Als ik terugdenk, denk ik fijn, het is voorbij. Toch zou ik nooit zeggen dat ik het berouwde. Want ik heb veel van jou geleerd en jij van mij. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feest en ik een hele nare vent. Het was niet jij, het was de slechte combinatie. Het was het gebrek aan een sprankje harmonie. Ik weet ook, jij zal ooit je prins en ontmoeten. Wie dat ooit zou kunnen wezen weet ik niet. Wat ben je mooi in je pas gekochte kleren. Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien. Wat is het anders nu we niets meer samen delen. Wat is het beter om je vrij en blij te zien. U luistert nog steeds naar de nog steeds wakkere muzieknacht van Omroep WNL op Radio 1. En zometeen hoort u eh, waarom mijn collega Anne de Jong nog een appeltje te schillen had met de heren van Hit Me TV. Maar eerst The Industry. people. We had to organize and sat behind computers. We spent an awful lot of time sending a bunch of messages and getting no replies. Oh, so we became commuters, dressed up in suits and ties. And now I want to hold it in my hands. Oh, I want to see some result. Now let us bring this to an end. touch my womb. And I want to build a house. Waste time on all these people I don't know anything about. And now I want to hold you in my arms. Oh, I want us. Let's bring this to an end. Hold on to the industry. We really need the job done. Hold on to the industry. Tell me what's the hurry, son? Hold on to the industry where a man is still a man. Hold on. We really need a job done. Hold Tell me what's the hurry, son? Hold on. A man is still a man. Hold on. Till the body Three. The industry van Hit Me TV. Het is, was toen, in ieder geval toen ze bij ons speelden, hun nieuwe single. En ik had nog een appeltje met te schillen. Want toen ik hoorde van eh, Teun, die hier natuurlijk naast me zit als presentator... dat Hit Me TV langs zou komen omdat ze een nieuwe cd hadden... dacht ik terug aan mijn jonge radiojaren. Want toen ik nog een kleine Anne was, begon ik bij de lokale omroep in Oostellingwerf. Bij de helden van Omroep O3. En had ik een eigen programma met wat vrienden. En mijn allereerste bandinterview zou zijn met Hit Me TV. Ze wilden niet het nummer van de zanger aan mij geven. Maar hij zou inbellen om half tien s'avonds. Ik zat er helemaal klaar voor. Ik had vragen voorbereid, want ik vond een nieuwe single Maybe the Dance Floor echt, echt een heel goed nummer. En ik wachtte om half tien werd er niet gebeld. Om kwart voor tien werd er niet gebeld. En toen het programma om tien uur afgelopen was, werd er ook niet gebeld. Ze hebben gewoon niet meer gebeld. Ik ben gekrenkt in mijn eer. Ik heb niet meer gevraagd of ze het goed wilden maken. Nee, ik durfde het gewoon niet. Ik dacht, ze zijn me vergeten. Ik ben het niet waard. Het was een wijze les. Maar toen ze hier kwamen in de studio, toen denk ik, ik moet het ze toch vertellen. En ze, ja, ze kropen door het stof. Ja, ze, ze waren behoorlijk, eh, nou ja, bijna ontdaan. Ja, en ik, ik vertel het op de radio. En dan, dan moet je natuurlijk wel voor al die luisteraars zeggen... nee, ja, natuurlijk, sorry. Eh. maar ook echt buiten eh, de, de, muziek om kwamen ze echt naar me toe... om verontschuldigingen aan te bieden. En ze hadden dus die nieuwe cd, de The Industry. Ze wilden eigenlijk alleen maar liedjes doen van die nieuwe CD, de Industry. Maar ze hebben even overlegd en ze dachten, ja, we hebben die jongen... Ze wilden wat goed maken, Ja, ze wilden wat goed maken. En dus dat zag je ook wel aan. Ze hadden zoiets nou, we kunnen dat eigenlijk niet maken. Dus... We moeten dus dat doen. Dus ze gingen niet alleen voor de luisteraar. Het voelde echt alsof ze het voor mij hadden gedaan. Dat oude nummer waar ik zo ontzettend fan was geworden van Hit Me TV nog één keer doen. En helemaal goed tussen mij en Hit Me TV. Het is fantastische muziek. Het zijn ontzettend aardige jongens. Ik kan me nog herinneren dat we ook nog een interview hadden over bijensterfte. En dat ze zeiden, oh, bijensterfte. Er eh, was er eentje <laughs> lichaam biologie volgens mij. Dus daar eh, zat het in. ze waren echt geïnteresseerd in wat wij deden. Het was ontzettend gaaf. En vooral was het leuk dat ze hem deden. En maybe the dance floor voor alle luisteraars. Maar ook een klein beetje voor mij. Dit is Hit Me TV. TV. Maybe the dance floor isn't the best place to look for it once more. Smile with a pale face, hey, how lovely to see you again. Eyes all over a face, all over again. Is it passing on now? He sit passing on now. Don't just stand there. You are pretending the girl, the girl. us it will. With a bad sense of timing, smile with a pale face. Hey, how lovely! Eyes all over the face, all over again. You said. just this song. I hope you take no offense. Thought you were up for this all alone. There ain't no answer in this song. In fact, it's making it die. save your breath. If you can't destroy, it is better you do not go there. to be a star. I just needed to eat. And a band was playing some music from sheets, trying to hard save your breath, save your breath, save your breath, save your breath. It could happen, it could even happen tonight. what you need to be able to kill whatever you bring to life. oh. oh. Hit Me TV. Ook met een eh, derde nummer op Radio 1, It Could Happen. Zo speelden ze dat bij ons. En zo ging dat eigenlijk het hele seizoen door. Bijna alleen maar muziek, eh, goede muziek bij ons in de studio. En de hoogtepunten daarvan hoort u tot 6 uur op Radio 1. Ja, en dus zit het eerste uur erop. Ja. Ehm, maar inderdaad, nog tot 6 uur zijn we er. Met onder andere na het nieuws Johan, Bas en Ludo en Minks Pretty Heroes. Tot zometeen na het NOS Journaal van 3 uur. Nog steeds wakker.